3FM allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De meeste werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. Dat blijkt uit cijfers van salarisverwerker ADP. Inkomens tot 1750 euro bruto, die stijgen het meest. Mensen met een minimumloon krijgen maandelijks 55 euro meer. De hogere inkomens gaan er juist iets op achteruit. De cijfers zeggen niet veel over de koopkracht, want over het algemeen stijgen komend jaar de prijzen. Er zijn btw-verhogingen en ook de lokale lasten nemen toe. De export van oldtimers is vorig jaar verdubbeld. Sinds 1 januari moet voor bijna 70% van de oldtimers wegenbelasting worden betaald. En dat zorgt ervoor dat oude auto's massaal worden verkocht. En dan wel over de grens. In 2013 werden 12.000 oldtimers verkocht. In 2012 waren dat er minder dan de helft. Twee Facebook-gebruikers slepen het sociale netwerk voor de rechter... omdat het bedrijf zou meelezen met privéberichten. Ze hebben namens alle Amerikaanse Facebook-gebruikers een claim ingediend. 100 dollar per dag dat de overtredingen plaatsvonden... of 10.000 dollar per gebruiker. Volgens de gebruikers speelt Facebook data uit privéberichten door aan marketingdeskundigen. Groot-Brittannië maakt zich opnieuw op voor een zware storm. De hele westkust van het zuiden van Engeland tot aan Schotland wordt bedreigd door hoog water. Aan de zuidwestkust worden golven van 10 meter verwacht. En ook de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft te maken met extreem weer. Zo'n 100 miljoen Amerikanen in het Noordoosten hebben het advies gekregen om vanwege zware sneeuwstormen en de strenge vorst binnen te blijven. In het hele land worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. Het weer, eerst nog regen en motregen, daarna even zon. Vanmiddag weer buien, soms met onweer en zware windstoten. En het wordt 10 tot 12 graden. Morgen is het rustiger weer en dan schijnt eerst af en toe de zon.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 samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk.